Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk vrijdagochtend 11 uur stopt met het geweld. Als hij zich dan niet houdt aan het VN-vredesplan van Kofi Annan... dan laten de opstandelingen het vredesplan op hun beurt ook los. Ze zeggen dat ze dan alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren... maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. De ernstigste schending van het bestand was vorige week... toen er in Hula 108 mensen werden gedood. Volgens de VN zat het leger erachter. Gisteren werden 13 lichamen gevonden in het oosten van Syrië. Volgens opstandelingen zijn de slachtoffers deserteurs... die door het leger zijn geëxecuteerd. President Obama heeft via een videoverbinding met Europese leiders gesproken over het geweld in Syrië en over de crisis in Europa. Aan het overleg deden de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Monti mee. Volgens een verklaring van het Witte Huis zijn ze het erover eens dat er in Syrië snel een einde moet komen aan het geweld door het regime tegen de eigen bevolking. Ook moeten er snel politiek zaken veranderen, zo staat in de verklaring. Details over wat er met betrekking tot de crisis in Europa is besproken zijn niet bekendgemaakt. Wel hebben de vier afgesproken nauw met elkaar in contact te blijven... in de aanloop naar de G20-top volgende maand in Mexico. De Brabantse politie heeft in Moerdijk een champignonteler opgepakt. De man van 53 wordt verdacht van uitbuiting van zijn medewerkers. Bij een inspectie kwamen begin deze maand verschillende misstanden aan het licht. Waren toen 27 buitenlanders aan het werk en geen van hen had een werkvergunning. Ook wordt de champignonteler in Moerdijk verdacht van belastingontduiking... en zijn er signalen van mensenhandel. Het weer vannacht overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanochtend gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags blijft het meest bewolkt en is er kans op enkele buien. Het wordt 15 graden op de Wadden en een graad of 20 in het zuidoosten.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 Diana behoort tot de familie Sissy Houston en ook eh, Whitney Houston behoorden tot eh, de familie waar ook deze zangeres toe behoort. Didi Warwick met een liedje van Jerry Goffin en Carole King onder de titel Yours Until Tomorrow. Dit is deel 2 van de Nacht Klinkt Anders, het muziekprogramma van Radio 1. Waarin dadelijk nog meer songs van Jerry Goffin en Carole King... Maar ik laat je eerst eh, een nummer horen van eh, het meest recente album van Jason Mraz. Jawel. De man die op dit moment heel druk bezig is in Azië. Maar in het najaar dan komt hij ook naar Europa toe. En ook Nederland staat in de agenda. The world as I see is a remarkable place. A beautiful house in a forest of stars in outer space. From a bird's eye view, I can see it as a well rounded personality. From a bird's eye view. This child is the same. een nieuwe cd gemaakt. Love is a four-letter word. En met het repertoire van die cd's en ook van vorige cd's... toert hij op dit moment eh, de hele wereld over. Hij vertoeft op dit moment in Azië, maar in het dan komt hij ook naar eh, Europa toe, zal optredens eh, geven... in Frankfurt, Düsseldorf, Berlijn en München. En ook in Brussel, Voor een Nationaal, Vorst Nationaal... zal hij op 29 november optreden. En 22 november dan is hij aanwezig in de Amsterdam Ziggo Dome. Je hoorde de stem van Jason Mraz en een van de liedjes van uh, Love is a four Little Word. Had als titel The World As I See It. Twee liedjes nu uit een film die op dit moment in de bioscopen is moment kan je in Nederland in een aantal bioscopen kijken... naar de door Madonna geregisseerde film W.E. En die letters eh, W en E die staan voor Wallace en Edward. De film gaat namelijk over eh, de relatie en het huwelijk van de dame Wallace Bird... en de Britse koning Edward VIII. Koning Edward VIII die... Eh, korte tijd op de troon zat... maar afstand van die troon deed omdat hij wilde trouwen met Wallace Bird... een dame uit Amerika die al twee keer gescheiden was... En aangezien de koning in Engeland ook hoofd is van de anglicaanse kerk... steutte dat op problemen, want de anglicaanse kerk kende geen huwelijk met iemand die al gescheiden was. Edward VIII koos voor Wallace Bird en daarover gaat die film W.E waar uiteindelijk blijkt dat de passie en de grote liefde die er was voor het huwelijk... toch wel de nodige problemen had nadat het huwelijk gesloten was. Geen al te vrolijke film, maar wel met eh, opvallende muziek. Je hoorde Masterpiece van Madonna. Dat is dan de muziek die te horen is bij de aftiteling. En in de film ook een scène waarin Edward VIII behoorlijk ziek is... en hij wil dat zijn gamalin voor hem danst. En dat gaat dan ook gebeuren op de muziek van uh, eh, Shabby Checker die ik je liet horen. Shabby Checker die een hit had in 1960 met het nummer The Twist. Ik had er al eerder mee gedreigd. En je had van haar al een compositie gehoord van Carol King. Hier zijn nog twee composities. Allereerst een cover. Bobby V die gaat zingen. If you found another guy who satisfies you more than I do, run to him. I'll step aside. If you think his lips can kiss you better than my lips can kiss you, run to him. Forget my pride. If someone else's arms can hold you better than my arms can hold you, go to him and show to him all your devotion. If somebody else can make you happier, then I can make you run to him. My tears will dry. If someone else's arms can hold somebody else can make you happier than I can make you run. 1961. Je hoorde de stem van Bobby V en de compositie was van Carole King. Je hoorde het nummer Run To Me, uit 61 dus. Take Good Care of My Baby was ook een hit van Bobby V... en een compositie van Carole King. Hier is het oer origineel. geen officiële plaatopname. Was geen officiële plaatopname, inmiddels wel. Want het is een demo eh, demotape van de oorsprong. Ik heb er eh, twee weken geleden al iets van gedraaid. De Legendary Demos. Een cd die eh, een paar weken geleden is uitgebracht. Maar daarop dat hele oude oermateriaal van Carol King... wat ja, bedoeld was als pilot, als proefopname... dat gemaakt werd met de bedoeling dat de anderen dat op de plaat zouden zetten. Bobby V die maakte bijvoorbeeld die opname van Take Good Care of My Baby. En nu is dan ook die oer Opname van Carole King uitgekomen op de Legendary Demos... en meer op bijzondere andere opnamen kan je vinden op die cd, de Legendary Demos... waarvan de opnamekwaliteit niet je van het is. Maar ja, als je haar hoort zingen en piano spelen, dan, dan neem je dat gewoon voor lief. Dan luister je daar er gewoon doorheen en dan hoor je hoe goed ze kan zingen. Wel af en toe een beetje vals, maar ook hoe goed ze piano kan spelen. Dit gaat gossip worden. Eh, en die komen ook naar Nederland toe. En ze komen ook naar Rockwerchter. Gossip, je hoort van hun Casualties of War. When I open my eyes, what did I see? Falling from the skies in front of me. Not quite but close, as though I'd seen a ghost. does it to my touch of someone afgelopen weekend Pinkpop. in Landgraaf in Duitsland heb je op dit moment, of liever gezegd komend weekend ook... Eh, een heel groot popfestival, namelijk eh, Rock am Ring en Rock in Park. Een gecombineerd festival dat plaatsvindt in eh, Nuremberg. En een van de hoofdacts op dat popfestival ze dus zal uh, eh, twee optredens doen. Beth Ditto met haar band, oftewel Gossip. Gossip heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel A Joyful of Noise. En daarvan liet ik je luisteren naar het nummer Casualties of War. De band komt ook naar Nederland toe. En dat zal plaatsvinden op 2 eh, juli in de Melkweg. Gossip zal er optreden. En Gossip zal ook verschijnen op het... Eh, inmiddels prestigieuze rockfestival in België, namelijk Rock Werchter. Iggy Pop, het fenomeen Iggy Pop, die eh, heeft het helemaal gehad met platenmaatschappijen. Maakt hij nog wel platen? Jawel, heeft net een album gemaakt. Het album heet Après is niet op vinyl te verkrijgen en ook niet op een cd. Het is alleen online te beluisteren, maar wat maakt het tegenwoordig uit? Gewoon dus via iTunes of Spotify kan je luisteren naar eh, hele bijzondere covers die hij gemaakt heeft. Van eh, onder andere Frank Sinatra, Frank Sinatra Edith Piaf en Joe Dassin. espoir of song. fenomeen Iggy Pop doet me denken aan een optreden van hem. Eh, een paar jaar geleden, ja of drie jaar geleden was dat geloof ik op Pingpop. Eh, Pinkpop. Dat hij daar stond en aan het eind van zijn eh, energieke optreden toen kwam er eens een hoop mannen het podium op. En die gingen eh, naast Iggy Pop dansen. <laughs> Alleen er was iets bijzonders met die mannen aan eh, de hand. Die lieten allemaal een broek zakken. Dus op een gegeven moment zag je daar eh, Iggy Pop omringd door een stuk of twintig wiebelende piemels. <laughs> dat gebeurde dus allemaal op Pinkpop drie jaar geleden. Iggy Pop heeft dus een nieuw album gemaakt. Après is de titel van die cd met daarop chansons en songs. En een van die chansons liet ik je horen wat ik al zei. Het was in de jaren zestig al een succes voor Joe en je kon luisteren naar Et tu n'existe pas. dit wordt Robin Gibb. De betreurde Robin Gibb. Uit 1982. Toen maakte hij een album en erop dit Danger. Vorige week zondag, toen overleed hij, maar de begrafenis... die zal pas plaatsvinden volgende week eh, vrijdag. Dan heb je het over eh, Robin Gibb, eh, die begrafenis die op een niet bekende plek zal plaatsvinden... omdat het allemaal in besloten kring zal plaatsvinden. Robin Gibb dus. Je hoorde met een eh, nummer van zijn album uit het begin van de jaren 80. How Old Are You? Je kon luisteren naar eh, Danger. En in september dan komt er een eh, grote openbare herdenking... voor deze overleden Beachy. En die zal plaatsvinden in de St. Paul's Cathedral in Londen. Ja, vorige week was ik er niet, want ik had namelijk van de gelegenheid gebruik willen maken... om in de rubriek sterfgevallen eens een keer een stuk uit een opera te laten horen. <laughs> nou, dat had ik allemaal van tevoren keurig klaargelegd totdat uh, de, de griep toesloeg. Maar ik heb hem nog maar even uit... Eh, de kast gehaald. Dat operafragment dat komt namelijk uit de, eh, die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat wil ik draaien naar aanleiding van het overlijden van de bariton Dietrich Fischer-Dieskau. ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Lagen umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hauptsasser. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav ein, die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie nicht zerbichtern, wer sie mein Weib und ich ihren Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Casey Jones, he was a mighty man, and now he's resting in the promised land. The only kind of music he could understand was a big eight-wheeler under his command. He made a freight train boogie all the time. He made a freight train boogie and he rolled down Along the line could tell. Casey Jones, he was a coming to town on a big eight wheeler that was in the ground. He made a freight train boogie all the time. He made a freight train boogie as he rolled down the line. You wake up the people all along the line. Oh Lord, how the man made the whistle whine. He said to his fireman, better hold your seat. I'm gonna make this ride and do the boogie beat. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie and roll down the line. Roll it, Casey. freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as he rolled down the line. stem van Doc Watson. En daarvoor hoorde je de stem van de bariton Dietrich Fischer Disco... die bijna twee weken geleden overleed op 86-jarige leeftijd. Hij zong uit die Zauberfleuten van Wolfgang Amadeus Mozart... die Vogelfänger bin ich ja. En vervolgens dan eh, de betreurde Doc Watson met zijn zoon Merle Watson in de Freight Train Boogie uit 1972. De man is eh, afgelopen dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. En dat na een darmoperatie. Doc Watson die was bekend als zanger, maar ook vanwege zijn eh, technisch vernuft als gitarist... zowel die ook andere instrumenten kon bespelen. Zijn doorbraak kwam in 1963 toen hij optrad op het Newport Folk Festival. En een eh, jaar later, toen was hij uh, inmiddels al 40, toen maakte hij zijn eerste langspeelplaat, een titeloos eh, album. Maar het buurt had wel de nodige opzienbaarden, waardoor hij meteen bekend werd. Doug Watson. Een paar jaar geleden, of wat heet relatief een paar jaar geleden... tien jaar geleden, toen maakte de Nitty Gritty Dirt Band... een album waarop zij samenwerkte met andere artiesten... uit de folk en country scene. Ook Doc Watson die werkte mee aan deze traditional I Am A Pilgrim. a father, a mother, a son, and a brother, and a sister gone to that other shore. And I'm determined to go and see them up there and live with them forevermore. All right, Jim, let me hear them blues. go down to old chilly Jordan just to bathe my weary soul. Well, if I can but touch the hem of his garment, oh Lord, well, then I know, oh yes, I know, he'll make me whole. I am a pilgrim, Lord, I'm a stranger. this wearisome land. And I've got a home built in that yonder city, good Lord. And it's not, not made by hand. Richard to get the blues sometimes, son. when you've laid me down in my coffin with these old tired hands resting on my breast. I don't want you to do that old weeping crying over me because you know this old boy's gone to rest. I am a pilgrim, Lord, I'm a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home built in that yonder city, good Lord, and it's not, not made by hand. Country Gospel, ook dat kan je bij de varen horen in De Nacht Klinkt Anders. Je I Am A Pilgrim, gezongen door Doc Watson... begeleid door de Nitty Gritty Dirt Band. En het nummer is ook eh, bekend geworden door onder andere The Birds... en Johnny Cash en talloze andere country sterren die hebben het op de plaats gezet. Dit I Am A Pilgrim. Ik draai dit naar aanleiding van het overlijden van Doc Watson op 89-jarige leeftijd. De man heeft... Uh, qua muziek volop in de belangstelling gestaan in zijn leven... maar heeft er ook nog wat tegenslagen gehad daar waar het ging om zijn privéleven. Was één jaar oud, toen verloor hij zijn eh, gezichtsvermogen... en in 1985, toen overleed zijn eh, muzikale toeverlaat... zijn zoon Mul Watson... Mul Watson was namelijk eh, betrokken bij een ongeluk, een tractorongeluk. En dat overleefde hij niet. Doc Watson dus afgelopen dinsdag overleden op 89-jarige leeftijd. Iets jonger, bijna 86 jaar, werd de Nederlandse zangeres Nelly Wijsbeck. Zij is afgelopen week overleden en is vlak na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden als de Nederlandse Vera Lynn. En die bijnaam had ze vooral te, te danken aan het feit dat ze optrad voor de Nederlandse strijdkrachten. In de jaren 50 eh, zong zij Nederlandse vertalingen van Engelse, maar ook Franse liedjes, chansons. Zoals dit bijvoorbeeld. Zegt Jan de Bruin tegen zijn vrouw. Ik heb een week vrij, wat doen we nou? Dan stelt zijn vrouw meteen als ijs. Ik wil die weer weer naar Parijs. Dan moppert Jan een beetje traag. Waarom Parijs? Waarom niet traag? Maar als een vrouw blijft bij haar ijs gaat hij ook graag weer naar Parijs. Ze lopen zingen door de stad, ze hebben nooit zo lol gehad. Ze gaan cafeetje in en uit, of kost het vent een flinke duit. Ze slapen uit tot s'avonds laat en dan de hele nacht op straat. En hebben na een week misschien van heel Parijs nog niets gezien dokter schrijft een maand verlof, dan zegt zijn vrouw, dat is een bot. Beslist meteen, heel eigenwijs, we gaan niet maar weer naar Parijs. Vraagt dokter scheidt, nog even zacht, wat op zijn vrouw van Rome Maar blijft een vrouw toch eigenwijs, gaat hij ook graag weer naar Parijs. Mevrouw Draven ze drinkt wijn, soms speelt de straf. Ze gaan theaters in en uit, wat kost het hun een flinke duit. Ze zoeken nachtelijke pret en gaan dus morgens pas naar bed. En hebben na die maand misschien dus van heel Parijs nog niets gezien. Wie graag wil zijn, wat wereldwijs, die moet beslist een Parijs. En voor je stand is het een eis dat je iets zegt over Parijs het is hier altijd zo grijs. En het is zo mooi daar in Parijs. Wees daarom niet zo eigenwijs en ga toch ook eens naar Parijs. Je kunt er schreeuwen op de straat omdat geen mens je daar bestaat. Je kunt je kleden zo je lijkt omdat er toch geen mens naar kijkt. Op ieder uur beleef je pret en soms je pret of niet zo net. En als je wilt kun je misschien ook van Parijs nog wel wat zien. je warm en soms als ijs. Dat bij elkaar, dat is Parijs. En dat was de amusementsmuziek van 1957. Je hoorde de overleden zangeres Nelly Weesbecker. Ze werd 1926 geboren in Eindhoven en is net geen 86 jaar geworden. De Nederlandstalige versie van Paris Canaille. En dat ging dan onder de titel Naar Parijs. Some days are down. days are stone. Some days we you, I feel the same. een half jaar geleden geweest... en dat er een nieuw album uitkwam van Paul McCartney. En in diezelfde week kwam er ook een nieuwe cd uit van Ringo Starr... die eh, merkwaardig genoeg nauwelijks aandacht heeft gekregen. Hoewel er toch zeer aanstekelijke nummers op staan. Ringo Starr, je hoorde van dat album dat als titel heeft 2012... het nummer Wonderful. periode dat telefoons nog kiesgeven hadden... en dat je telefoonnummers zomaar moest onthouden. Je hoorde Wilson Pickett met uh, eh, 6345789. Ze zijn zo'n beetje het huisorkest deze nacht. <laughs> de, Shadows. Vorig uur had je zo wel tegen het nieuws. Dit is Contiki van de Vier Heren. Die ook nog steeds bij elkaar zijn en nog steeds leven, de Shadows. Het nieuws zometeen. En daarna Gene Chandler. Wat heet eerst Johnny Mathis.